Na de verkiezingen sluit Bos samenwerking met de PVV uit. Hij vindt dat het Balkenende als beoogd CDA-lijsttrekker zou sieren als die hetzelfde zou doen. Koningin Beatrix heeft al de hele dag besprekingen over de val van het kabinet. Behalve haar adviseurs en leden van het demissionaire kabinet... praat de koningin ook met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. De laatste gesprekken zijn morgenochtend. De curatoren van DSB hebben de miljardenclaim van de stichting Hypotheekleed afgewezen. Dat heeft voorzitter Lakenman van de stichting laten weten. Lakenman wil via een collectieve actie de schade voor DSB-klanten verhalen. Maar de curatoren houden vast aan een individuele behandeling van de klachten. Lakenman stapt nu naar de rechter om de 2,8 miljard euro te claimen. Woningcorporaties in West-Brabant willen dat vijf gemeentes in die regio de komende 15 jaar alleen nog seniorenwoningen bouwen. Ze vinden de huidige bouwplannen veel te ambitieus. Zo zijn er in zowel Bergen-op-Zoom, Steenbergen als Tolen plannen voor grote woonwijken aan het water. De woningcorporaties wijzen op de vergrijzing en de verwachte bevolkingskrimp in West-Brabant. Seniorenwoningen zijn daarom volgens hen een beter idee. Een Zwitserse zakenman die maandenlang in de Zwitserse ambassade in Libië zat... heeft zich overgegeven aan de Libische autoriteiten. Hij moet een gevangenisstraf uitzitten van vier maanden voor het overtreden van de immigratieregels. Een andere zakenman die in de ambassade zat en is vrijgesproken, heeft Libië verlaten. De kwestie leidt al maanden tot spanningen tussen Libië en Zwitserland. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen regen. Minima vannacht van 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden. Morgen begint droog, maar vanuit het zuiden opnieuw regen. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS.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 at all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 As in rain, Your sun will surely shine at night. Whenever you feel the pain and wanna go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 I know you better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 frustration, baby. You got the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 and I 吹过。